Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Turkse OM heeft een onderzoek ingesteld naar mensen die op sociale media hebben gezegd dat de koepoging van vorige week door de regering zelf is opgezet. De Turkse minister van Justitie suggereert dat die mensen zelf een rol hebben gespeeld bij de koepoging. Tegenstanders van de regering denken dat president Erdogan zelf voordeel heeft bij de mislukte staatsgreep, omdat hij nu een aanleiding heeft om zijn macht te vergroten. Russische sporters mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Wel zijn er strenge voorwaarden. Ze mogen nooit betrapt zijn op doping en ze moeten recent buiten Rusland zijn getest. De beslissing daarover is aan de internationale sportbonden. Die moeten toezien op het naleven van de voorwaarden en de Russische sporters anders alsnog weren van de Spelen. Het Olympische dorp in Rio de Janeiro is volgens de Australiërs onbewoonbaar. Het Australisch Olympisch Comité spreekt van een puinhoop. Toiletten en doucheputjes zitten verstopt en waterleidingen lekken. Verder is het elektra volgens de Australiërs niet veilig. De Australiërs brengen hun sporters voorlopig onder in hotels. In de Duitse stad Reutlingen heeft een man mensen aangevallen met een kapmes. Volgens Duitse media is een vrouw om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. De dader is gearresteerd. Zijn motief is niet duidelijk. En in Aleppo zijn afgelopen nacht vier geïmproviseerde ziekenhuizen gebombardeerd, zegt een organisatie van Syrische artsen. Er zou ook een lokale bloedbank zijn geraakt. De berichten zijn moeilijk door onafhankelijke bronnen te controleren. Rebellen en het regeringsleger vechten al vier jaar om Aleppo. Wijken in het oostelijk deel van de stad zijn nog in handen van rebellengroepen. Syrische regeringstroepen veroverden deze maand de enige bevoorradingsweg in het gebied. Het weer, op een enkele plek een regen- of onweersbui.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 Shakabona. Give me a cool Corona. Could you be like Elvis? You look like Elvis. And could you dance like Elvis? I said stop. Give me a cool Elvis? Corona. Oh, shut up. I can't take this anymore. Listen to her.